uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam, een omstreden organisatie heeft daarvoor een voormalig ROC-gebouw aangekocht, schrijft NRC. Het pand kostte 1,7 miljoen euro. Het koopcontract is getekend door iemand die betrokken is bij de al moskee in Eindhoven. Die raakt in opspraak door het uitnodigen van radicale buitenlandse imams. Het pand in Rotterdam zou via een stichting in Duitsland zijn betaald met geld uit het Midden-Oosten. Dat druist in tegen het beleid van minister Ascher, die juist wil dat salafistische organisaties transparant te werk gaan. De wereld moet de dood van een Joods meisje op de westelijke Jordaanhoever net zo hard veroordelen als de terreuraanslagen in Orlando en Brussel. Dat vindt de Israëlische premier Netanyahu. Het meisje van 13 werd gisteren in haar slaap doodgestoken door een Palestijn van 17 die het huis in de nederzetting bij Hebron was binnengedrongen. Volgens Netanyahu blijkt hieruit opnieuw hoe bloeddorstig en onmenselijk terroristen zijn. Zijn oproep tot een wereldwijde veroordeling vindt nog maar weinig gehoor. Er kwam wel een officiële reactie van het Witte Huis. Dat spreekt van een schandelijke terreuraanval. In Amerika is voor het eerst iemand om het leven gekomen bij een ongeluk met een zelfrijdende auto. De wagen van Tesla reed in Florida op de automatische piloot en botste op een vrachtwagen. De bestuurder overleefde dat niet. Het ongeluk gebeurde twee maanden geleden, maar is nu pas door Tesla bekendgemaakt. Onderzocht wordt waardoor het is misgegaan. Mogelijk werkte het systeem niet goed door de laagstaande zon. Tesla benadrukt dat zelfrijdende auto's al 200 miljoen kilometer hebben afgelegd... en dat er nooit eerder een dodelijk ongeluk is geweest. Het weer, vannacht overwegend droog, minima rond 14 graden.